Die positie zou zijn overgenomen door Canada. In Nederland is al lange tijd geen ecstasy-laboratorium meer ontdekt. Volgens het landelijk pakket wordt er minder geproduceerd... doordat er steeds minder grondstoffen voor ecstasy uit China komen. Dat heeft volgens het Openbaar Ministerie wel tot gevolg... dat in Nederland pillen op de markt zijn gekomen... met andere gevaarlijker stoffen erin, zoals geneesmiddelen. Het adviesbureau Drugs in Amsterdam zegt dat er afgelopen zomer slechte pillen op de markt waren, maar dat de kwaliteit nu weer op peil is. Mogelijk hebben de makers van de pillen een andere leverancier voor de grondstoffen gevonden. Overvallers hebben vanmiddag toegeslagen bij het grootste pokertoernooi van Duitsland. Het toernooi wordt gespeeld in een vijfsterrenhotel in Berlijn. Volgens ooggetuigen waren de overvallers gewapend en gemaskerd. De politie zegt dat er niet is geschoten. Dat er toch gewonden waren onder de bezoekers en spelers is het gevolg van de paniek die onder de menigte ontstond. Er was een miljoen euro in kas, maar hoeveel de overvallers hebben buitgemaakt is niet duidelijk noord in Zeeland is de eerste gemeente in Nederland... waar na de verkiezingen van woensdag een college is gevormd. VVD, SGP en CDA zetten hun coalitie voort. Ze kregen bij de gemeenteraadsverkiezingen samen acht van de dertien zetels. De schaatsers Tetjan Bloemen en Jorien Voorhuis staan op het NK Allround na de eerste dag bovenaan. Bloemen was bij de mannen achtste op de 500 meter en won de 5 kilometer. Voor haar won bij de vrouwen de 3000 meter nadat ze zevende was geworden op de 500 meter. Op het toernooi in Tialf zijn zowel bij de mannen als de vrouwen twee startbewijzen voor het wereldkampioenschap allround te verdienen. Irene Wust en Sven Kramer hebben zich al geplaatst en doen dit weekend niet mee. Het weer helder en het koelt snel af. Vannacht vriest het licht met minima tussen min 7 en min 3. Morgen zonnig met temperaturen tussen 2 en 4 graden.